7 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Amstelveen is vannacht een explosie geweest bij een bedrijfsgebouw. De pui raakte zwaar beschadigd. Ook binnen in het gebouw is schade. Niemand raakte gewond. Het lijkt om een aanslag te gaan. Wat het doelwit was, is onduidelijk. In het pand zitten meerdere bedrijven, waaronder een sportschool. In het gebouw staat op een bedrijventerrein in Amstelveen... waar geen mensen wonen. Rotterdam gaat veel strenger optreden tegen shisha-lounges. De gemeente laat 43 waterpijpcafés extra controleren. De strengere aanpak volgt naar klachten van omwonenden over stank en lawaai. Ook was er vorige maand een aanslag voor de deur van een shisha-lounge in Rotterdam. Burgemeester Abu Taleb vermoedt dat sommige zaken zich ontwikkelen als ontmoetingsplaats voor criminelen. Dit griepseizoen heeft bijna een kwart van het ziekenhuispersoneel de griepprik gehaald. En dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar geleden. Na een hevige griepgolf vorig jaar is er een grote campagne geweest. Ziekenhuismedewerkers werden opgeroepen zich in te enten om te voorkomen dat ze ook ziek worden en ziekenhuizen te weinig personeel overhouden. Ondanks dus dat meer personeel zich heeft laten vaccineren tegen de griep... vindt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen een kwart nog veel te weinig. Drogisterij Kruidvat is de grootste winkelketen van het land... met 956 vestigingen. In de top 3, die is opgesteld door marktonderzoeker Locatus... staan verder Albert Heijn met 852 filialen... en Jumbo met 613. Defensie trekt 25 miljoen euro uit om achterstallig onderhoud bij kazernes aan te pakken, schrijft het AD. Alle 330 kazernes en slaapvertrekken worden gecontroleerd. Aanleiding is de situatie op het militaire kamp in Huis ter Heide. Vorig jaar moesten honderden militairen in hotels slapen... vanwege de slechte hygiëne en brandveiligheid. Het weer, de temperatuur loopt geleidelijk op tot boven het vriespunt. Vanmiddag en vanavond trekt er een neerslaggebied over het land. In de kustgebieden valt regen, meerland inwaarts is dat sneeuw of natte sneeuw.